Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het kabinet moet de adopties van kinderen uit het buitenland voorlopig helemaal stopzetten. Dat is de conclusie van een nog te verschijnen rapport van de commissie Joustra... melden bronnen rond het kabinet aan het AD. De krant heeft het over een snoeihard oordeel over de Nederlandse adoptiecultuur... en de rol van de overheid daarbij. Er was volgens de commissie sprake van ernstige misstanden... bij adopties uit Indonesië, Bangladesh, Brazilië, Sri Lanka en Colombia... tussen 1967 en 1997. Tijdens het onderzoek bleek dat er nu nog steeds problemen zijn. De commissie Joustra vindt dat Nederland excuses moet aanbieden... voor de werkwijze van de overheid... en dat het leed van kinderen en ouders moet worden erkend. Tientallen omwonenden klagen staalfabrikant Tata Steel aan... voor het moedwillig schaden van de gezondheid. De bewoners en een paar stichtingen worden vertegenwoordigd door advocaat Benedict Viek... meldt het Noord-Hollands Dagblad. De fabrikant dumpt volgens Viek gewetenloos en opzettelijk gevaarlijke stoffen... in een dichtbevolkt gebied. Tata Steel heeft nog niet gereageerd. Het Amerikaanse congreslid Marjorie Taylor Greene moet een belangrijk deel van haar taken afstaan. Het congreslid gelooft in allerlei complottheorieën... en steunde oproepen om collega-congresleden te doden. Een meerderheid van de afgevaardigden stemde in met een wetsvoorstel... om haar uit de commissies voor begroting en onderwijs te verwijderen. De Amerikaanse farmaceut Johnson Johnson heeft versnelde goedkeuring aangevraagd in de Verenigde Staten voor het Janssen-vaccin. Dit vaccin wordt gemaakt door het dochterbedrijf van de farmaceut in Leiden. Het geeft 66% bescherming en er is maar één prik voor nodig. Nederland heeft 11 miljoen doses besteld. In Europa moet het ook nog goedgekeurd worden. Het weer, het is overwegend bewolkt en er valt plaatselijk wat regen. Het koelt af tot rond het vriespunt in Groningen tot 5 graden in het zuiden.